Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vanavond bij terugkomst uit Montreux. Daar woonde hij de vredesconferentie over Syrië bij. Timmermans noemde het in Nieuwsuur goed dat de hele internationale gemeenschap nu eens in alle helderheid heeft gezien met wat voor mensen we te maken hebben aan de kant van Assad. Volgens Timmermans moet de Syrische president voor een rechtbank komen in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Rutte heeft in Zwitserland een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelf een foto van die ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling in zaken Syrië. En hij heeft ook zijn zorgen overgebracht over de mensenrechten in Iran. In de buurt van Nijverdal is een auto met verdachten van een inbraak met grote snelheid frontaal op een tegenligger gebotst. Bij het ongeluk raakten zes mensen gewond. De inbrekers waren betrapt bij een bedrijfsinbraak in Raalte. Ze werden achtervolgd door de politie. Op een kruising op de N35 botsten ze met hoge snelheid op een tegemoetkomende auto. De zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vier verdachten van de inbraak zijn aangehouden. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam is zonder incidenten verlopen. Er zijn zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Hoewel supporters uit Rotterdam vooraf zeiden dat ze de wedstrijd wilden bezoeken... waren in Amsterdam geen grote groepen Feyenoord-fans te zien. Er waren berichten dat mogelijk 400 fans een kaartje hadden bemachtigd. Hoeveel van hen binnen zijn gekomen is onbekend. Ook na afloop bleef het rustig bij de arena. Ajax won de wedstrijd met 3-1. Het weer, vannacht kans op wat regen of natte sneeuw.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 She was all on me. We can make three Oh yeah. Those cadenas close to genius. Sold out Business, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat.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 tour.